Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het UWV schakelt bij de medische keuring van 60-plussers voorlopig geen arts meer in. Dat staat in een brief die minister van Gennep van Sociale Zaken binnenkort naar de Tweede Kamer stuurt. Melden ingewijden aan Dagblad Trouw. Door een gebrek aan UWV-artsen is de wachttijd voor de keuring opgelopen tot gemiddeld 18 weken. Veel langer dan de wettelijke termijn van 8 weken. Als tijdelijke maatregel wil Van Gennep nu arbeidsdeskundigen van het UWV laten beoordelen of 60-plussers voor een via-uitkering in aanmerking komen. Op voorwaarde dat zowel de werknemer als de werkgever daarmee instemt. Als zij per se een keuring door een arts willen, dan kan dat nog. De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Joost Eertmans zijn de afgelopen avond in Albergen geweest... waar opnieuw werd gedemonstreerd tegen de komst van 200 tot 300 asielzoekers in een voormalig hotel. De regering heeft daartoe besloten buiten de gemeente om. Omtzigt heeft veel vragen bij de gang van zaken, zei hij in het radioprogramma Langs de lijnen Omstreken. Hij vindt dat de staatssecretaris het besluit in Albergen moet uitleggen. Eertmans sprak de betogers toe en riep hen op hun protest vol te houden. Door noodweer in Oostenrijk zijn zeker vijf doden gevallen. Twee kinderen van drie en acht kwamen om toen bomen omwaaiden bij een meer in de deelstaat Carinthië. Daar raakten ook 15 mensen gewond. In Neder-Oostenrijk overleden drie wandelaars. Ze zochten dekking in een hut waar vervolgens een boom opviel die door de bliksem was geraakt. In de play-offs voor de Conference League heeft AZ in eigen huis met 4-0 gewonnen van Gil Vicente uit Portugal. FC Twente hield in Florence de schade tegen Fiorentina beperkt. Het werd 2-1 voor de Italianen. De returns zijn over een week. Het weer. Vannacht droog. Minima tussen 12 en 16 graden. Lokaal kans op wat nevel of mist. De dag begint zonnig.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 I really only met about a week ago. slip away, slip away, slip away, slip away. Never let her slip away, slip away, slip away, slip away. Never let her slip away. He sentido diablito que me atrapan ni en la despedida. Los maté, ya no hay nada que me aguanta. Sígueme el paso ahí, lléname el vaso aquí. Me di borracho ahí, ya no me importa nada. Y ahora me preguntan qué vas a hacer y qué pa' dónde vas. Tú dime a dónde.